5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is onder de 1500 gekomen. 1440 liggen er nu in het ziekenhuis, 72 minder dan gisteren. 521 van hen liggen op de IC. En ook dat is een daling van 20 mensen. Ook het RIVM komt met goede cijfers. Het aantal gemiddelde positieve testen daalt. Afgelopen week kwamen er ongeveer 3100 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat is 28% minder dan de week daarvoor. In Suriname gaat het niet zo goed. Daar zitten ze dicht bij code zwart. De ziekenhuizen hebben het heel moeilijk met de vele coronapatiënten. En er is nu ook een zuurstoftekort, vertelt, vertelt correspondent Nina Jurna. Wat er speelt is dat er een schip met zuurstof vanuit Trinidad en Tobago... op weg was naar Suriname met twee ladingen zuurstof. Dat schip is betrokken geraakt bij een aanvaring. En eh, ja, is teruggekeerd eigenlijk zonder die zuurstof eh, af te leveren. Ze hopen daar dit weekend dat de zuurstof over de weg aankomt. Anders moeten artsen gaan kiezen. In Eindhoven is zondagmiddag een grote demonstratie tegen de coronamaatregelen. De gemeente heeft er toestemming voor gegeven en er worden 3000 deelnemers verwacht. Ze lopen een mars door de stad. De keeper van het Nederlands elftal, Jasper Sillissen, heeft corona. Hij is er dus niet bij in Zeist vandaag, waar Oranje zich voorbereidt op het EK. Maar zit thuis in isolatie, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. En zodra het medisch verantwoord is, voegt hij zich eh, bij de spelersgroep. Ja, wanneer dat zal zijn, is dus afwachten. Hij eh, reist nu dus niet mee naar Portugal. Het lijkt ook wel erg onwaarschijnlijk dat hij komende week bij die eerste wedstrijd in Portugal eh, tegen Schotland is. Maar goed, dat is, dat is even afwachten. Morgen reizen de spelers naar het trainingskamp in Portugal. En dan nog het weer. Het blijft droog vanavond en het koelt af tot een graad of 5. Dit weekend droog en zonnig. Met uh, zondag misschien wel 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A4 is de vertraging een kwartier. Op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland.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 Dat zou er in het kort op neerkomen dat overal meer mensen tegelijk mogen komen... dat sportwedstrijden weer mogen en dat de horeca tot middernacht open mag blijven. De ziekenhuizen in Suriname kampen met een tekort aan zuurstof voor covid-patiënten. Volgens de nieuwsite Star News is de situatie zo ernstig... dat artsen moeten kiezen welke patiënten wel en welke geen zuurstof krijgen. En het coronavaccin van farmaceut Pfizer is veilig voor kinderen van 12 tot 15 jaar. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau. Het ministerie van Volksgezondheid zal bepalen of kinderen in Nederland daar dan ook mee worden ingeënt. Het weer morgen en overmorgen meer zon en 17 tot lokaal 21 graden. Can we not go back? Yeah, I should've known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you will come back home. Got too much pride.